Volgens lokale media zijn daarbij drie mensen gewond geraakt. Daarna zijn passagiers gegijzeld. We weten niet hoeveel en hoe ze eraan toe zijn. Een man uit Rotterdam is opgepakt op verdenking van het plannen van een terroristische aanslag. Het gaat om een Syriër van 20. Hij is afgelopen vrijdag aangehouden in Apeldoorn. en wordt ook verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. De politie kwam hem op het spoor via een tip uit het buitenland. Er moet opnieuw worden gekeken wie voorrang krijgt bij een aansluiting op het overvolle stroomnet. Vorig jaar maakte de autoriteit Consument en Markt een lijst met bedrijven en organisaties die voor moeten gaan. Veel partijen die niet op de lijst stonden waren boos en maakten bezwaar. Onder meer huisartsen en ProRail deden dat. En zij krijgen nu gelijk, vertelt Ruben Ech van de economieredactie. De rechter die zegt dat er bij het opstellen van die prioriteitenlijst voor het stroom... veel te algemeen is gekeken naar wie er voorrang krijgt is bijvoorbeeld niet nagedacht over de eisen die heel veel bedrijven hebben om te moeten gaan verduurzamen. Bijvoorbeeld omdat ze van gas over moeten stappen op stroom. Dat betekent niet dat huisartsen en ProRail nu automatisch wel voorrang krijgen op het stroomnet. Er moet alleen beter naar hun verhaal geluisterd worden. En een bijzondere recordpoging in Nijmegen van scholieren van het Stedelijk Gymnasium. Achter ons zijn wij het langste frikandelbroodje van heel de wereld aan het maken. Precies, het langste frikandelbroodje ter wereld. Wij denken dat heel veel mensen van frikandelbroodjes houden. Het is natuurlijk wel de, de klassieke middelbare scholieren snack hè. Maar hoe vind je een oven die groot genoeg is. Nou, daarvoor... Hebben wij een pizzarette, kan je het frikandelbroodje in de pizzarette schuiven. En dan kan je stukje bakken, doorschuiven, stukje bakken, doorschuiven, et cetera. Het broodje werd uiteindelijk meters lang. Vijf! Vijf meter! Maar of hij nog te eten was? Ehm, ja, dat is een hele goede vraag. Ik hoop het. het is echt heel koud. Het weer. Het is grijs met af en toe wat gesputter. En in het noorden vanmiddag nog wat zon bij 9 graden.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 shut up, just shut up, shut up. Just stop. Shut up, just shut up. No, no. Shut up, just shut up, shut up. Just stop. Shut up, just shut up. Don't go now, please go. I don't know. Shut up, just shut up, shut up.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 No one can change. real funny. Leave me in stitches, honey. I come in, I pull the switches. Now I relieve his grasp when he itches. I'm not the man, but I wear the britches. So pitch your love and lie to the ditches.